Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De populariteit van het Koningshuis onder jongeren... is de afgelopen jaren fors afgenomen. Dat blijkt uit een analyse van de Koningshuis-enquête... van onderzoeksbureau Ipsos van de afgelopen jaren. In 2007 was 70 van de ondervraagden... tussen de 18 en 34 jaar enthousiast over het Koningshuis. Vorig jaar was dat 55 de politie onderzoekt de ontploffing in een oud treinstel van de NS... op een rangeerterrein in Nijmegen. Daarbij kwam vanochtend iemand om het leven. Het is niet bekend wie het is. Wel zegt de politie dat het waarschijnlijk geen misdrijf was. Op het rangeerterrein staan oude dieseltreinen... die de NS heeft verkocht aan Roemenië. In het Zeelse Borselen is begonnen met de ontmanteling van de kolencentrale. De centrale was een van de vijf oude kolencentrales... die volgens het energieakkoord dicht moesten... Het duurt nog drie jaar voordat het hele kolenpark is afgebroken. Het duurt zo lang vanwege de veiligheidsmaatregelen. De centrale staat vlak naast een kerncentrale en kantoorgebouwen. Acteur Gaston van Erven is overleden. Eind jaren 80 werd hij bij het grote publiek bekend... door zijn rol in de tv-hit Medisch Centrum West. Later was hij te zien in de serie Vrienden voor het Leven... en ook had hij een rol in de soap Onderweg naar Morgen. Gaston van Erven is 75 jaar geworden. Epke Zonderland is voor de derde keer Europees kampioen op de rekstok geworden. In Polen verbeterde hij zijn score waarmee hij vorig jaar de wereldtitel veroverde. Epke Zonderland was in 2011 en 2014 ook de beste van Europa aan de rekstok. En de Belgische wielrenner Philippe Gilbert heeft de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix gewonnen. Op de finish van de wielerbaan van Roubaix klopte hij Niels Polit. Gilbert's landgenoot Yves Lampaert werd derde. Beste Nederlander was Mike Teunissen op de zevende plaats. Het weer vanavond en vannacht klaart het op.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 En hopelijk, als je me die hoort zingen, zullen ze ook het jouwe raken, zegt Reba McIntyre in een verklaring. Ik ben opgegroeid op een 8 hectare grote familieboerderij en zong in danszalen, honky-tonks en rodeo's met mijn broer en zus. Ik heb dat al een tijdje niet meer gedaan, dus ik ben dol enthousiast. Volgens mij maakte dat ons ook. Met Swing All Night Long With You bracht Riba ons in de juiste stemming. Met The Bars Getting Lower en No You in Oklahoma doet ze het nog eens dunnetjes over. Ik wens je weer veel luisterplezier. years ago. A little house with a picket fence, simple life with a couple kids. But tonight, she's just looking for a shoulder. She was hoping for pink champagne, but she'll settle for a well whiskey. Saw herself in a long white gown, not downtown getting tipsy, and that one night stand walking through the door sure, but she's getting older, and the bar's getting lower. Her dreams are disappearing like smoke from a cigarette. She hasn't said yes, but she's thinking she might. The closer it gets to closing time, a lonely heart will take a pickup line. Anything to get her through the night. Cause she was hoping for pink champagne, but she'll settle for low Dixie, Fort Worth, Reno, Cheyenne, Timbuktu. Somewhere down round Tupelo, my daddy's words rang true. I called it quits in T-Town. I finally had my say. Adios, see you around. I'm gone, you go your way. You put the T for tears in Texas, S for sad. In dit eerste uur ook de vaste onderdelen zoals het album, Dijk van de maand en de original van deze week. Ook muziek van eigen bodem komt aan bod. Hoe breed country is, hoor je in dit programma. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Christy Jean groeide op met het rijden van een pick-up truck op het platteland van Texas. Met de middengolfradio afgestemd op traditionele countrymuziek. Ze absorbeerde de geluiden van haar moeder en vaders muziek en de landelijke invloeden die haar omringden. Mijn favoriete track is I Love You Thousand Ways. Het doet mijn pure country hart sneller slaan. noemt op zijn website Townes van Zandt zijn grote voorbeeld. Inmiddels is deze singer-songwriter naar Nashville verhuisd en daar heeft hij flink aan zijn schrijfkunsten kunnen schaven. Worried Man, zijn debuut met daarop ook YOY oh, magazijn. Tell me why, oh why, oh why would you do me like that? Crossroads met de act van de maand. George Strait is de act van de maand. Vandaag draai ik drie van zijn grootste hits. You Know Me Better Than That stamt uit 1991. Straks in het tweede uur nog twee van die hits. Crossroads, nummer 1 country hit. is een album over begin en einde. Liefde en verdriet. Wonderen en mogelijkheden. En er past een song als Impossible Until It's Not uitstekend bij. We horen Carrie Newcomer. Real Country. There one goes a wandering by. It happens all the time. There's just no way lightning could be born. They measured the clouds and it just can't form, but it cracks the sky in every thunderstorm. It happens all the time. It's impossible. Impossible. Impossible. Until it's rise from our grief and go on. It happens all the time. There's a lake that you cannot see across, a way through the woods that I thought I'd lost, clearing out everything that is time to toss. It happens all the time. It's impossible. Impossible. Impossible. Until it's but against all advice, and yes, I've fallen more than once or twice. I'll follow anyway. A golden moon pulls from our sleep and feels as close as our hands and feet. The road's too hard and it's too damn steep. We'll climb it anyway. It's impossible, impossible, impossible till it's original van deze week. Bob McDill schreef en Don Williams nam Amanda in 1973 op. Maar Waylon Jennings scoorde er een nummer 1 hit mee. Die versie staat scherp. Crossroads, nummer 1 country hit. I've held it all in God knows I've tried It's an awful way in a country boy's life. Look in the mirror in total surprise at the hair on my shoulder, the age in my eyes. Amanda, life. fate should have made you a gentleman's wife. man, the light of my life. Fate should have made you a gentleman's wife. It's a measure of people who don't understand the pleasures of life in a hillbilly band. I got my first guitar when I was 14. Well, I finally made 40, still wearing is een van de snelst stijgende artiesten in Canada qua populariteit. Hij heeft al enkele singlesuccessen gehad en ook met zijn nieuwe single Good Old Days timmert hij stevig aan de weg. My first kiss, high school dance, sitting on those bleacher stands. My first drink, homemade wine, tipping it back under the stars that night. Never thought to ask, will yesterday make gold? blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Onze eigen Jeannette Bodewes heeft een contract weten te bemachtigen bij een platenmaatschappij in Nashville en werkt daar met producer-schrijver Lonnie Radcliffe. Eerste cd, Henk en Patsy's Ghost, is in de zomer van 2013 uitgebracht en in juni 2016 kwam het tweede album Blue Days uit. Inmiddels is ook het derde album Not Just Talking een feit. Dankzij Don't Call Me From A Honky Tonk maken we kennis met dit album. and think you change my mind. Uiteraard mag deze eerste kennismaking met een nieuw album langer duren dan slechts één song. Met Redneck Alabama en Dying Side of Love laat ik nog twee songs van Not Just Talking horen. don't talk and we don't touch. too much when you face another. face another lonely night on the dying side of love.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 Het is jammer dat we zo weinig meer van deze zangeres horen. I keep having these disturbing dreams My final days, some odd reason, I get one last wish. And every time I wish for this, take me fast. Oh. just can't take. We'll send a strong man to his grave. Toen Christy Jean auditie deed voor de rol van Patsy Cline in Always Patsy Cline, besefte ze niet dat dit haar entree tot de muziekscene zou worden. Nu, vier jaar later, blijkt deze auditie haar vruchten te hebben afgeworpen. We gaan luisteren naar I Love You Honey, afkomstig van het album Country Billy Collision. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Down in Dallas, near the palace, I met a boy who was so cute. I love his hugging, I love his kissing. As we sat in his little red coupe, he said, Tell me confidentially, how much do you love me? Well, I thought a while and then I smiled, and this is what I told him, don't you see? I love you, honey. Manitoba, Canada afkomstige Brian Jacobs heeft juist zijn debuutalbum Highways and Backroads afgeleverd. Wat mij betreft mag hij vanaf nu op de highway blijven, want met Homesick Blues geeft hij een welluidend visitekaartje af. It's 400 miles from Memphis to Tulsa. I got a load of freight that's running late, the seem of it impulsive. bought a ring in Little Rock and I got it in my pocket. I'm going home to see my girl, ain't nothing gonna stop me. I got that home. just longing for my lady. Just up ahead's the way scaling on, but I haven't the time to wait in line. I mean to cause no drama. I gotta get home to that girl. The DOT can't stop me. Gonna ask that girl to be my wife now, Mister. Won't you help me about that? behind. I'm running out of time. If only Bert and Sally ran a Trans Am right now. I got that homesick blues. I can't wait to see my baby. I got that homesick just longing for my lady. Mountain Child van Becca Hess kun je omschrijven als dromerige, volwassen hedendaagse country. Met soul, volle tekst en goed geproduceerd. Misschien morgen. Nee, helemaal niets daarvan. Vandaag, want ik ben zo weer terug met de tweede uur. Ik dank Ming de Vil voor de hulp.